is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De laatste trein met wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Kharkov. Dat is bekendgemaakt door de Onderzoeksraad voor Veiligheid... die de bergingsmissie in Oost-Oekraïne leidt. De trein met 12 wagons vertrok de afgelopen ochtend uit het rampgebied. De bergingsmissie is nu afgerond. In het gebied liggen nog wel kleinere wrakstukken... maar die zijn niet nodig voor het onderzoek. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. Nog onduidelijk is wanneer dat gebeurt. Het Israëlische kabinet heeft een controversiële wet goedgekeurd. Daarin wordt het land gedefinieerd als de staat van het Joodse volk. Het parlement moet zich nog over de wet uitspreken. Over eerdere versies van het wetsvoorstel is gezegd dat ze de democratie ondermijnen en zelfs racistisch zijn. Premier Netanyahu stelt dat de wet juist nodig is om vast te leggen dat Israël Joods en democratisch is. Gevreesd wordt dat door de wet de spanningen tussen Joden, Arabische Israëliërs en Palestijnen verder zullen aanwakkeren afgelopen tijd liepen die al op door diverse aanslagen. In de Amerikaanse stad Cleveland is een jongen van 12 doodgeschoten door een politieagent. De jongen had een nepwapen bij zich, maar de agent dacht dat het pistool echt was. Nepwapens hebben in de VS normaal gesproken een oranje sticker om ze te kunnen herkennen, maar die ontbrak op het pistool van de tiener. Nederlandse experts gaan in New York helpen de metro beter te beveiligen tegen water. Ingenieursbedrijf Arcadis moet gaan voorkomen dat de tunnels onderlopen, zoals gebeurde tijdens orkaan Sandy in 2012. Het project gaat 21 miljoen euro kosten en zal vijf jaar duren. Arcadis is al bezig in New York en was eerder actief in New Orleans na de orkaan Katrina. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen met minima rond 8 graden. De wind draait naar westelijke richtingen. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden en oosten eerst nog bewolking en kans op regen.